12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Rotterdam is een jongen van 16 aangehouden op verdenking van het maken en verzamelen van kinderporno en van oplichting. Hij deed zich op internet voor als vertegenwoordiger van een modellenbureau en kreeg meisjes zover dat ze onder meer blootfoto's maakten en verstuurden. Zes meisjes hebben aangifte gedaan. Ook het modellenbureau waarvoor de man zei te werk deed aangifte. De Franse regering is het ermee eens dat Air France en KLM de problemen niet op elkaar moeten afwentelen. Dat zei minister Dijsselbloem vanochtend voor de ministerraad. Hij heeft gisteren contact gehad met zijn Franse collega en volgens Dijsselbloem vindt hij ook dat de problemen bij het ene bedrijf niet kunnen worden opgelost, opgelost door een gat te slaan bij het andere. De Franse piloten zijn tegen kostenbesparingen en willen, om dat te voorkomen, vluchten van Schiphol naar Frankrijk overhevelen. De piloten gaan vanaf morgen staken. Het kabinet is er tegen dat internationale vluchten van KLM naar Air France gaan. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan. Het afgelopen jaar waren dat er 50.000, 7.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt uitkeringsinstantie UWV. Het gaat volgens het UWV in de bouw en in de zorg langzaam beter. Toch zijn er ook sectoren waar het slechter gaat, zoals bij winkels. Dat komt door de ondergang van bedrijven zoals V&D. Oud-tennisser Richard Krajicek gaat de komende vier weken aan de slag als coach van Stan Wawrinka. De Zwitser wil zijn prestaties op gras verbeteren en voegt daarom Krajicek, winnaar van Wimbledon in 1996, toe aan zijn begeleidingsteam. Wawrinka won vorig jaar Roland Garros en het jaar ervoor de Australian Open, maar is op Wimbledon nooit verder gekomen dan de kwartfinales. Het weer, wolkenvelden, alleen in het zuiden vanochtend meer zon. Vanavond kans op wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 22 in Limburg. Morgen wolkenvelden met af en toe zon, maar op de meeste plaatsen droog. Zondag buien.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 Nee, nee. Ik doe niet meer mee. Doe het niet aan mee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Hij doet wie dan ook omneem me laat. Vergeet het maar. Ik zei vergeet het maar. En als schuldig zijn de aanklacht is.